Trump herhaalde dat de Verenigde Staten steeds veel te veel hebben bijgedragen aan het totale budget en dat de andere landen nu veel meer aan defensie zullen uitgeven. Verder zei hij dat hij zonder goedkeuring van het Amerikaanse congres had kunnen besluiten om uit de NAVO te stappen, maar dat dit niet nodig is. De huizenmarkt blijft oververhit, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Er staan steeds minder huizen te koop en de prijzen blijven stijgen. Huizen die te koop staan zijn ook snel weg, gemiddeld binnen 45 dagen. Dat is 16 dagen sneller dan een jaar terug. Volgens de NVM kopen daarom veel mensen al een huis voordat ze hun oude huis verkocht hebben. Tijdens de crisis was dat precies andersom. De voormalige leider van Catalonië, Carles Puigdemont, kan door Duitsland worden uitgeleverd aan Spanje. Puigdemont werd op 25 maart gearresteerd toen hij de Deens-Duitse grens overstak. Spanje wil hem berechten voor verduistering van overheidsgeld en rebellie. De uitlevering kan volgens de Duitse rechter op basis van verduistering, maar niet wegens rebellie. De Consumentenbond waarschuwt voor een beveiligingslek in camera's en babyfoons van het merk Voscam. Als de eigenaar van zo'n camera of babyfoon een malafide site bezoekt... kunnen hackers de apparaten overnemen. De fabrikant heeft in mei al een software-update uitgebracht om het lek te dichten... maar volgens de Consumentenbond is dat niet goed genoeg gecommuniceerd naar de gebruikers. Oud-journalist Wiebo van der Linden is overleden. Hij was onder meer verslaggever en presentator bij het NTS-journaal, de voorloper van het NOS-journaal. Ook presenteerde hij jarenlang het actualiteitsprogramma Tros Actua. Wibo van der Linde is 79 jaar geworden. Het weer, zon, maar hier en daar ook stapelwolken... en mogelijk valt zeer lokaal een bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen weinig verandering.